En gisteravond waren het er ruim 70 in Friesland. De automobilist zei dat hij gisteravond moest kiezen tussen remmen op de gladde weg of de dieren doodrijden. En hij koos voor het laatste. Dat vertelde de boswachter bij wie de automobilist zich had gemeld. Volgens de boswachter hebben meerkoeten nu moeite om voedsel te vinden en gaan ze daarom langs de weg scharrelen. In Utrecht en Rotterdam gaan de studentenprotesten voorlopig door. 35 studenten in Utrecht hebben vannacht het bestuursgebouw van de universiteit bezet gehouden. Ze hadden de onderhandelingen met het college van bestuur afgebroken... omdat ze vinden dat ze niet serieus genomen worden. In Rotterdam hielden ongeveer 10 studenten vannacht twee collegezalen bezet. Het is overal rustig gebleven. De studenten eisen dat de basisbeurs niet wordt afgeschaft... en dat hun universiteitsblad blijft bestaan en dat ze meer inspraak krijgen. De Maleisische oppositieleider Anwar Ibrahim staat opnieuw voor de rechter op beschuldiging van homoseksuele handelingen. De voormalige vicepremier heeft al een gevangenisstraf van zes jaar uitgezeten voor homoseksualiteit en is nu opnieuw beschuldigd door een 24-jarige oud-medewerker. Anwar zelf typeerde de beschuldiging bij het begin van het nieuwe proces als een smerige samenzwering. Volgens Anwar probeert de elite hem politiek monddood te maken. Het imago van Maleisië wordt beschadigd door dit proces, zei Anwar. China kan de komende vijf tot zeven jaar de Verenigde Staten voorbij gaan als de grootste goederenproducent ter wereld. Dat staat in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. China is nu al de tweede economie ter wereld. Het snelle herstel van de Chinese economie beperkte vorig jaar de wereldwijde recessie. De OESO verwacht dat de Chinese economie dit jaar nog harder zal groeien, met ruim 10 procent.